Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken willen in gesprek met minister Blok over de cultuur op het ministerie, die volgens hen niet divers genoeg is. Een brief daarover is volgens bronnen door tientallen medewerkers ondertekend en gaat maandag naar de minister. De schrijvers vinden dat het ministerie te weinig mensen aanneemt met een biculturele achtergrond. De timing van de brief is opmerkelijk. Blok ligt onder vuur na omstreden uitspraken. Zo zei hij dat een vreedzame multiculturele samenleving volgens hem niet bestaat. De Britse man uit Amesbury, die begin deze maand met het zenuwgif Novichok werd besmet, heeft volgens de BBC het ziekenhuis verlaten. Hij en zijn partner hebben mogelijk een verpakking aangeraakt waarin het gif zat. De vrouw overleed aan de besmetting. De Britse politie gaat ervan uit dat deze Novichok-besmetting te maken heeft met de besmetting van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter. Begin maart in het nabijgelegen Salisbury. De dader van een steekincident in een bus in de Noord-Duitse stad Lübeck is een Duitse staatsburger van 34. De man stak vanmiddag in op passagiers in een volgepakte bus. Tien mensen raakten gewond, van wie één ernstig. De dader werd snel opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De 102e Vierdaagse van Nijmegen is uitgelopen door 41.000 wandelaars. Bijna 4500 deelnemers hebben de afgelopen dagen op moeten geven. De meeste uitvallers waren er op de tweede dag. Vandaag, op de laatste dag, vielen de minste mensen uit, 298. Volgens het Rode Kruis hadden veel deelnemers en toeschouwers vandaag veel last van de hitte. Mensen vielen flauw in de brandende zon. Ernstige ongelukken zijn daarbij, voor zover bekend, niet gebeurd. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuiden en zuidoosten enkele onweersbui vallen. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar er kan vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw een enkele bui ontstaan.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 But you gotta know small things also count. You better put your feet. Fresh out East Atlanta with no mountain damn. Fresh out East Atlanta. Up, up, up, like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam.